Dat zegt werkgeversvoorzitter Wientjes. De zogenoemde opcenten op de motorrijtuigenbelasting leveren de provincies ruim een miljard euro op, zo'n 20% van hun budget. Die inkomsten vallen met de kilometerheffing weg en de provincies hebben daarom al invoering geëist van een nieuwe belasting. Wientjes zegt dat de provincies gewoon moeten bezuinigen. De werkloosheid is voor het eerst in bijna drie jaar gestegen tot boven de 400.000, maar de stijging van de werkloosheid vlakt wel af, meldt het CBS. In de maanden augustus tot en met oktober waren gemiddeld 403.000 mensen werkloos. En dat zijn er 4.000 meer dan in de vorige drie maandsperiode. Volgens het CBS treedt een licht herstel op in de, industrie. Maar het herstel is zo broos dat daar toch nog banen verloren zijn gegaan. Het constitutionele hof in Rusland heeft ervoor gezorgd dat er in ook de komende tijd geen doodstraffen worden uitgevoerd. In 1996 besloot Rusland zich aan bij de Raad van Europa met de belofte om de doodstraf af te schaffen, maar dat is nog niet gebeurd. Wel geldt er sinds 1996 een moratorium dat nu door een uitspraak van het Hof is verlengd. Wanneer de doodstraf daadwerkelijk wordt afgeschaft is onduidelijk. Veel Russen zijn voor de doodstraf, bijvoorbeeld voor terroristen uit de Caucasus en voor seriemoordenaars. De wereldeconomie groeit weer, meldt de OESO. E de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling waarschuwt wel dat er nog geen sprake is van sterk herstel... Van de grootste industrielanden hebben de Verenigde Staten volgend jaar met 2,5% de grootste groei. Nederland blijft steken op 0,7%. En de wereldwijde groei komt door de toegenomen handel en de sterke groei in Azië. Het weer, wolkenvelden, ook geregeld zon.